Goedemorgen, ik ben Dielke Deertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn mogelijk veel meer mensen overleden na het gebruik van een zelfmoordpoeder. Tot nu toe ging justitie uit van zes doden, maar tijdens het onderzoek zijn ze nog veel meer mensen tegengekomen. Onder meer door de betalingen te checken bij de man die het poeder zou hebben verkocht... vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Ze hebben gezien op zijn bankrekening dat hij van bijna 700 mensen betalingen heeft gekregen. Dus eh, met 700 mensen zou hebben gehandeld. En daarvan zijn er 33 overleden. 15 daarvan, zegt het Openbaar Ministerie, zijn direct te herleiden naar dat middel X... wat hij zou hebben verkocht. De man zegt dat hij vindt dat mensen altijd zelf moeten kunnen bepalen of ze nog door willen leven. Volgens het Openbaar Ministerie verkocht hij het poeder aan iedereen die dat wilde hebben. Loop jij zelf rond met negatieve gevoelens of zelfmoordgedachten... of maak je je zorgen om iemand? Bel dan met 113 Zelfmoordpreventie. De directeur van Feyenoord stopt ermee... omdat hij zich niet veilig voelt en zich zorgen maakt over zijn gezin. Hij werd meerdere keren bedreigd. Vorige maand nog werd een graffiti op zijn deur gespoten en een raam ingegooid. Toch wilde hij toen nog even door. Je wil ook niet wijken natuurlijk voor intimidaties en bedreigingen. Maar heeft u dat wel overwogen na wat er eh, gebeurd is? Eh, nou ja, kijk, uiteindelijk, weet je, niemand vindt het leuk denk ik om, eh, om, om bedreigd te worden. En je wil overal vrij kunnen rondlopen. Ik denk dat dat het gemeengoed is wat we allemaal hebben. Mogelijk heeft het iets te maken met de plannen voor een nieuw stadion. Koevermans en de directie proberen dat al een tijdje van de grond te krijgen... terwijl een deel van de Feyenoord-fans juist fel tegen is. En we blijven even bij voetbal. De Australische prof Joshua Cavallo heeft een filmpje gedeeld met een persoonlijke boodschap. There's something personal that I need to share with everyone. I'm a footballer and I'm gay. En dat is ook in 2021 nog heel bijzonder. Cavallo is dit, op dit moment de enige mannelijke voetballer op het hoogste niveau die uit de kast is. Hij hoopt dat dat niet zo blijft. I want to inspire and show people that it's okay to be gay and to play football. Don't act like someone you're not. Be yourself. You're meant to be yourself, not someone else. Er zijn op de hele wereld maar twee proefvoetballers die tijdens hun carrière bekend maakten dat ze homo waren. Een Brit en een Amerikaan. Het weer, is eerst grijs, maar vanuit het zuiden breekt de zon steeds vaker door. En dan wordt het een graad of 16, morgen nog ietsje zonniger. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op eh, de A10, de A10 Noord richting de A10 West. Tussen Landsmeer en de Koentunnel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de veilig rijden autoverzekering. Nu met 15% korting.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 René Gap, zing het voor ze. Ik heb die de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de rasjes gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen Hey Donnie ouwe, zeg eens wat. Als ik morgen de pep een maat geef kan ik zeggen dat ik heb geleefd. Het is altijd de feest waar ik ben geweest. Ik ben continu op een paper chase. René plankt die Mary door de week. Je wil niet weten wat hij in het weekend race. Smokkel ontspannen een blazer. Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber. Rijd daar hard, wel eens een bon gepakt. Zes maanden op vakantie, kom terug bruin gepakt. Duik in mijn zwembad en ik schenk wat. René, proost op het leven, grap. Ik heb die bon gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes zon Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooiste op je feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes ongepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op mijn bon geklapt.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 I bet you know what I mean. You know, Cause you know that I can make you believe in love and sex and magic. Oh. yeah. on Get it, on You know what I mean. I bet that I can make you believe in love and sex magic.